Denken dat de verkiezingen in Nederland niet eerlijk gaan. Net als Forum voor Democratie stemmers. Nederland doet zijn best, toch kan het niet 100% betrouwbaar zijn, zegt verslaggever Joost Schellevis. Er worden wel telfouten gemaakt, want ja, we tellen de verkiezingsuitslag met de hand. Daar worden fouten bij gemaakt, dat is, een, dat is een gegeven. Maar nee, ze zijn niet 100% perfect, maar er is geen enkele reden om te twijfelen aan de verkiezingsuitslag. Finland is weer het gelukkigste land ter wereld. Dat is al voor het vierde jaar. Nederland staat in het World Happiness Report van de VN op de vijfde plaats. Alleen IJsland, Zwitserland, Denemarken en dus Finland staan voor ons. De Verenigde Staten staan op de twintigste plek. En onderaan de lijst staan Rwanda, Zimbabwe en Afghanistan. Een oudere man in Dordrecht is deze week slachtoffer geworden van een prikfraudeur. Een vrouw belde aan bij de man van 84 en zei dat ze voor de prik kwam. De man liet haar binnen en liet zich met een vloeistof injecteren. Volgens de politie hoeft hij niks te betalen en is er ook niks gestolen. Het is een raadsel waarom de vrouw langskwam. En Luc van der Zande uit Uden gaat zijn 18e verjaardag waarschijnlijk nooit meer vergeten. Hij kreeg de sleutels van zijn allereerste auto, een goudkleurige kever. wat het nog specialer maakt is dat deze auto van zijn vader was, die vorig jaar overleed aan corona. Dankzij een succesvolle crowdfundingsactie konden zijn broers de kever opknappen. Ontroering bij Luc toen hij zijn cadeau zag. Heel veel leuke rijkilometers. Dank u wel. Alsjeblieft. Dank u wel. Nou, de kever blijft dus in de familie. Dat wilde zijn vader ook graag. Het weer vanavond droog. Vannacht overal vorst. Lokaal zelfs min 5 graden. Plaatselijk ook wat mist. Morgen droog en zo'n 7 graden.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 Did you forget my name? just symphonies. They all just sound the same. Don't know what I believe in. Cause I just get moving. 6.9 ZFN Hey baby, hey baby, hey Girls say, boys say Hey baby, hey baby, hey Hey baby, baby I'm the kind of girl that hangs with the guys Like a fly on the wall with my secret eyes Taking it in, try to be feminine With my makeup bag, watching all the sin Misfit, acid lit up wicked.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 no need to be hacking, shading. Come on, baby, hey, hey, baby. Jump on the stage, girls be going crazy. After when myself in one of them you, lady. Yeah, there is no need to be hacking, shading. Come on, baby, hey, hey, baby.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 Don't worry if you're broke, I'll fix it. Like a flight, then blow you away embrasse. another life Maybe then we could pretend There's no gravity in the words we write Maybe you didn't mean it Maybe blonde was the only rhyme The only is whatever you decide.